Je hield deze mensen er niet van om naar Curaçao te vliegen, zag onze verslaggever. Waarom ga je? Ehm, ja, het is gewoon, ik ben daar geboren, dus ik ga gewoon elke december. Dus nu ook. En deze mensen wilden een vakantie in de zon echt niet overslaan. Eh, we gaan op vakantie naar Tenerife. We zijn eh, allebei negatief getest. We hebben alles doorgenomen. Keurig. Ehm, we hebben daar meteen een auto, een eigen huisje. Dus we zijn op onszelf. Toch staan alle landen nu dus op oranje. Dat betekent dat je er eigenlijk alleen heen mag als het echt niet anders kan. Het Openbaar Ministerie heeft sinds maart naar bijna 400 misdrijven gekeken die te maken hebben met corona. En het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hoesten of spugen naar agenten en dan zeggen dat ze besmet zijn. Op de Marshall-eilanden, midden in de Stille Oceaan, is een boot aangespoeld met honderden kilo's cocaïne. Het spul zat verstopt op allerlei verborgen plekken in de boot. Er zat trouwens niemand meer op. Het zou kunnen dat de smokkelaars hem gauw smeerden toen ze op het punt stonden om gepakt te worden. Zometeen horen we wat voor straffen de rechtbank uitdeelt voor de aanslagen in Frankrijk in 2015. Het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt werden toen aangevallen door terroristen. Je hoort correspondent Frank Renaud over de verdachten. Justitie die heeft in ieder geval twee keer levenslang geëist en tegen twaalf andere verdachten zijn celstraffen geëist van 5 tot 30 jaar. En voor de duidelijkheid, niet de daders staan terecht, die werden allemaal doodgeschoten destijds. Er zijn medeplichtigen die nu terecht staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om wapenleveranciers. Het is nog de vraag of zij wisten wat de terroristen van plan waren. Er wordt in Frankrijk gespannen naar de rechtszaak gekeken. We hebben zoveel aanslagen hier gezien de afgelopen jaren. En eindelijk worden er nu ook eens mensen berecht. Het gevoel is hier toch een beetje, ja, gaat het recht dan toch nog een beetje zegenvieren na al dat bloedvergieten? Daar horen we de komende uren meer over. Het weer dan nog. Op veel plekken schijnt de zon. Morgen is het eerst weer grijs, misschien ook met wat regen. Maar in de middag komt de zon weer terug. Het is dan 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen en zuidwesten van het land komt lokaal nog dichte mist voor. En daardoor is in onze regio de spitsstrook van de A9 dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen.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 Blijkt uit brieven die de NOS heeft ingezien. De gemeente steunt het plan. Per school wordt bekeken welke kinderen fysiek les nodig hebben. Het RIVM meldt ruim 11.200 nieuwe coronabesmettingen, 4550 meer dan gisteren. De forse stijging komt deels door een storing bij de GGD's de afgelopen dagen. En in de Noord-Hollandse gemeente Hollandse Kroon is een man opgepakt die zo'n 100 vuurwapens in huis had. De politie was getipt dat de man tientallen geweren, pistolen en revolvers in zijn bezit had. Het is nog onduidelijk waar de wapens vandaan komen. Het weer vanavond meer bewolking en regen. Morgenochtend is het in het oosten nog nat. In de middag is er overal geregeld zon. Het wordt ongeveer 10 graden. we would pop champagne and raise our toast to je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.